Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Op de Noordzee boven Ameland is afgelopen nacht een zeiljacht gezonken. Er is met man en macht gezocht, maar opvarenden zijn er niet gevonden. De Duitse en Nederlandse kustwacht weten niet precies hoeveel mensen er aan boord waren... maar denken dat niemand het heeft overleefd. Er was eerst brand uitgebroken op het zeiljacht, maar hoe die kon ontstaan is nog niet duidelijk. Er is aangifte gedaan tegen een vlogger die de afgelopen dagen mensen lastig viel in een tram in Den Haag. De jongen schold een andere passagier onder meer uit voor kankerhomo... omdat hij nagellak op zijn tenen had. En iemand anders nam het op voor het slachtoffer en werd toen ook uitgescholden. Schaam jij eigenlijk nou niet? Nee, doe even normaal, man. Hou je bek dicht. hey, doe normaal. Hou je bek gewoon die tram uit, ja. Hou je Wat wil jij doen dan? niet zomaar tegen mensen... Wat wil jij doen dan? Gewoon niet doen. Wat wil jij doen dan? Ja, de vlogger heeft meer video's gemaakt waarin die mensen lastig valt. De politie zegt niet wie er aangifte heeft gedaan. De burgemeester van Groningen stopt er eerder mee. Koen Schuiling zou nog tot volgend jaar de Amstketting dragen... maar vertrekt al eind volgende maand. Hij zegt dat hij niet langer de energie heeft die nodig is voor het werk. Ik kan voor de Groningers niet de burgemeester zijn die Groningen verdient en nodig heeft, zegt hij. En een ivoren beeldje dat van je opa is geweest, souvenirs die van koraal zijn... of een kleed dat gemaakt is van cheetahhuid. Ja, zulke spullen die gemaakt zijn van beschermde planten of diersoorten... leveren we steeds vaker vrijwillig in. In Den Haag staat een container bijvoorbeeld waar je ze anoniem en zonder straf kunt achterlaten. Want het is vaak verboden om ze te hebben. Soms zit er wel eens een briefje bij. Daar staat wat op als ehm, deze goederen waren van mijn oma. Deze heb ik eh, gevonden op de zolder toen zij ze overleden. En ik voel me er niet comfortabel bij om dit nog langer te hebben. Dit zijn armbandjes gemaakt van olifantenharen. Deze kan je eigenlijk gewoon kopen op heel veel markten in Afrika. Maar dit is gemaakt van olifantenhaar, dus illegaal mee te nemen. Vorig jaar werden er bijna 1800 van die dingen ingeleverd. En dit jaar nu al 1000 meer. Het weer dan nog vanmiddag in het oosten. Grijs met wat regen of motregen. In het westen is het vaker droog en zijn er opklaringen met de zon. Ook 19 tot 22 graden wordt het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB. Files staan er nog op de A8 richting Amsterdam... voor de knoop het Koenplein, 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A9 richting Amstelveen voor knooppunt Velzen, 6 kilometer. Dan de ringweg Amsterdam. Daar staat tussen de afrit Amsterdam-Sloterdijk en Amsterdam-Oud-Zuid...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 Dat was toch echt wel leuk. En we gaan naar de volgende. En dat is Roxy Music. Nee, ja, de Dire Straits gaan we door met Sultan of Swing. park at meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside attention in other places. Uh, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down. about Guitar George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Yes, that an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. consultants. Dire steeds Sultan of Swing... met eh, natuurlijk de virtuoos Mark Knopfler. Maar ja, en met dit plaatje zijn ze eigenlijk heel beroemd geworden. Een vacature pluspunt is op zoek naar een gastheer of een gastvrouw. En het gaat om de blauwe tram. Zoeken wij een gastheer of gastvrouw voor op de woensdagmiddag van half twee tot half vier. Taken zijn onder andere bezoekers ontvangen en de weg wijzen, doorverwijzen, ondersteunen, wijze activiteiten enzovoort. Lijkt het je leuk om vrijwilliger, gastheer of gastvrouw te worden?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 But uh-uh, honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. my house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, do anything that you wanna do.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 You can do anything but off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby. Ja, dat waren de opzwepende klanken van Bella Perez. Qua vita la vida. Ja, heerlijk hè. Ja, denk meteen weer aan de zomer als je dit hoort. Volgend jaar weer. Drie in één. één, één. Sir Cliff Richard, geboren als Harry Roger Webb in 1940 is een Britse zanger en acteur. In 1995 is hij geridderd en werd zijn artiestennaam ook zijn officiële naam. Harry Webb werd geboren in Lucknow in India en koos zijn artiestennaam in 1958. Zijn eerste nummer, Move It, was eigenlijk een B-kantje van een cover. Namelijk het nummer Schoolboy Crush. Maar Radio Luxemburg koos voor deze kant en het kwam op de tweede plaats terecht in de Britse hitlijsten. In 1999 scoorde hij zijn laatste nummer 1 hit in Engeland met The Millennium Prayer. Hij heeft in de jaren 50, 60, 70, 80 en 90 in de Nederlandse en Belgische hitlijsten gestaan. Achterin volgens Cliff Richard met We Don't Talk Anymore, Power to All Our Friends en Summer Holiday. in één. één, één. Power to all our friends, to the music that never ends, to the people we want to be. Baby power to you and me. There's one no spends his life growing flowers and caring for the bees.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 me and you. Ja, heel toepasselijk. Summer Holiday van Cliff Richard. En we gaan door met Fleetwood Mac. Need Your Love So Bad. piece of paper, baby. So it can not be read to me. Tell me that you love me and stop driving me mad. Oh, because. talk to me at night. I don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me because I need. your love so bad. lekker liedje om mee weg te zwijmelen. Bulgarije en Zuid-Amerika. Zoveel culturen, zoveel soorten muziek. Bleef samen de verbindende gevoelens die muziek ons geeft. Mariska Poel op harp en Jan Kraaienvanger op piano... nemen u op deze middag mee op een muzikale reis vol verwondering, inspiratie en plezier. Ervaar hoe prachtig en geïnspireerd muziek uw hart kunt verwarmen. De kosten zijn 3,50 maar daarvoor krijgt u wel een kopje koffie of thee en natuurlijk wat lekkers. Opgeven kan u via de balie 5740330. 5740330. En het is vrijdag 13 september van half 2 tot 3 uur. En de inloop is vanaf 1 uur. En de locatie? Pluspunt. Zandvoort Noord. Catch the Wind. Donovan. the hours and minutes of uncertainty. I want to be in the warm heart of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I ah, bet I may as well try and the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile. And everywhere I look, your eyes are find. For me to love you now would be the sweetest thing would make me sing. I bet I may as well try and catch the wind. allemaal, in ons leven is vriendschap eigenlijk heel belangrijk. Misschien wel het allerbelangrijkste. En als ze dan nog van je houden, je vrienden, dan is het helemaal mooi. Cecilia Rombli Rombly, die gaat daarover zingen. sleep je overal. Animals was de naam van een Engelse groep die deel uitmaakte van de Britse beat-explosie van de jaren 60. De blikvanger van de Animals was zanger Eric Burden. Klein van postuur, maar met een gigantische stem. Echter, het muzikale genie achter de groep was onmiskenbaar Alan Price. Price vormde in 1961 in Newcastle samen met bassist Chess Chandler en drummer John Steele en gitarist Hilton Valentine de Allen Price Rhythm and Blues Combo. De leden kenden elkaar van school of uit de kleine jazz- en bluescircuit van Newcastle. Later veranderden zij hun naam in The Animals. Hier zijn de Animals met Bringin' Home To Me uit 1965. Lorenstraat. Pluspunt komt naar je toe. Komt u ook? Met elkaar een kopje koffie of thee drinken. En verder totaal geen verplichtingen. Wie weet heeft u een nieuw idee voor de buurt. Maandag 9 september van 4 uur tot 6 uur. En de locatie bij de ingang van Lorenstraat nummer 301 tot en met 387. En net zo'n uh, eh, Cecilia Rombly, de liefde van je vrienden. En als je die hebt, dan ga je nooit alleen. When you walk through a storm Jerry en de Pacemakers. En we gaan door met de Rubets. Sugar Baby Love. De man met het hoge stemmetje, weten we nog? Yes. die kan nog eens hoog zingen. <laughs> Gratis stoppen met roken en leeftijdstraining. Denk je erover om te stoppen met roken? Schrijf je dan snel in voor deze training. 11 bijeenkomsten op elk gewenst moment kan je instromen. En de informatie en inschrijven doe je via Marion Schouten, m.schouten.plus.zandvoort.nl of u belt mijn telefoonnummer 06 412 75 228. 06 412 75 228 En de eerstvolgende, dat is morgen, op 5 september, van half 4 tot 5 uur. En de locatie is Pluspunt Zandvoort Noord. En dan zegt uh, normaal de boer, daar is nog een kerel. Hij die zocht door het hele jaar. Maar de bankschuld werkt het hardste en drukt op alles voor. Die werkt ook op zondag, die werkt altijd deur. Die dik vaak bij zichzelf voor doek het vuur. Meestal zachtsbergen gaat hij naar de markt. Want de boer die moet ook handelen, zijn merkt kunnen het niet bekijken, maar het is eerlijk hoor. Het boerenwerk dat is om maandelijks voor. De boer is de keel, de boer is de keel, de boer is de keel die de wat Met machines en met de huil bewerkt de boer zijn land, maar alleen de fabrikanten van de boer.